Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Zweedse krant Aftonbladet meldt dat er in Stockholm iemand is opgepakt voor de aanslag van vanmiddag. Diegene zou hebben gezegd dat hij de bestuurder was van de vrachtwagen die inreed op winkelend publiek. De man zou aan het signalement voldoen van de man waar de politie naar op zoek was. De politie kan de arrestatie niet bevestigen. Bij de aanslag zijn vier doden gevallen, 15 mensen raakten gewond, negen van hen zijn er slecht aan toe. In Polen is een trein tegen een vrachtwagen gebotst. Daarbij zijn zeker twintig mensen gewond geraakt. Zeven van hen zijn in levensgevaar. Alle slachtoffers zaten in de trein. De vrachtwagenchauffeur kon op tijd uit zijn cabine springen. Het ongeluk gebeurde op een spoorwegovergang in een dorp in het zuiden van Polen. Er waren geen slagbomen, alleen waarschuwingslichten. John de Mol wordt volledig eigenaar van mediabedrijf SBS, dat meldt het AD. Op dit moment heeft de Mol al een derde van de aandelen in handen. Tweederde is in handen van uitgever Sanoma, maar die zou eruit stappen. John de Mol en Sanoma zijn sinds 2011 samen eigenaar van SBS. Het bedrijf achter de zenders SBS 6, Net 5, Veronica en SBS 9. De afgelopen tijd probeerde de Mol de Telegraaf Mediagroep over te nemen, maar dat is mislukt. hoeveel de Mol betaalt voor SBS is niet bekend. De Amerikaanse Senaat heeft de benoeming van Neil Gorsuch als rechter bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof goedgekeurd. Hij werd in januari al voorgedragen door president Trump. Bij de stemming kreeg Gorsuch 54 senatoren achter zich. Normaal is voor zo'n benoeming een tweederde meerderheid nodig van 60 stemmen. Maar omdat de Republikeinen de regels hebben veranderd... was een gewone meerderheid van 51 genoeg. De partijgenoten van Trump besloten gisteren de regels te veranderen... omdat de democraten dwars bleven liggen. Het weer vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Landinwaarts kan wat mist ontstaan en het koelt af naar een graad of 5. Morgen eerst bewolkt, maar later flink wat zon bij een graad of 15.